Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Eet nodig om rond te kunnen komen. Dat blijkt uit cijfers van het begrotingsbureau van het Amerikaanse congres. Vorig jaar kregen 45 miljoen Amerikanen elke maand voedselhulp. Dat is 70% meer dan vijf jaar geleden. Volgens het begrotingsbureau is de toename vooral te wijten aan de recessie van 2008. Het herstel in de jaren daarna heeft niet gezorgd voor een dalende hulpvraag. Gemiddeld ontvangt een gezin 220 euro per maand aan hulp. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar voedselhulp nog stijgt. In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een omstreden wetsvoorstel om embryo's dezelfde rechten te geven als mensen het niet gehaald. Door de wet zouden abortus en het gebruik van de morning after pill even zwaar kunnen worden bestraft als moord. Voor zwangerschappen die voortkomen uit verkrachting of incest werden in het voorstel geen uitzonderingen gemaakt. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door de Senaat van Oklahoma, maar het Huis van Afgevaardigden van de staat wil het niet bespreken. Volgens de Republikeinse voorzitter van het huis zijn er al voldoende regelingen tegen abortus. De ijsbeer bestaat al veel langer dan tot nu toe werd gedacht, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Volgens de wetenschappers leefden er 600.000 jaar geleden al ijsberen, hebben ze ontdekt na DNA-onderzoek. De ijsbeer stamt af van de bruine beer en heeft zich aangepast aan de koude leefomgeving. Dat was al bekend, maar tot nu toe schatten onderzoekers dat die verandering zo'n 111.000 jaar geleden plaatsvond. De Amerikaanse drummer en zanger Levon Helm is overleden. Hij drumde in de legendarische Americana groep The Band en zong ook in enkele klassiekers van de band, zoals The Night They Drove Old Dixie Down en The Wait. Helm, een van de eerste drummers in de popmuziek die ook zongen, maakte ook enkele succesvolle soloplaten. Levon Helm had, ook, had keelkanker, hij is 71 jaar geworden. Het weer vannacht vrijwel overal droog. Overdag eerst ook nog overwegend droog en regelmatig zon.